Mark Hokke met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat producent Gijs van Dam... en schrijver en tv-maker Jelle Brand-Korstius niet vervolgen. De twee hadden aangifte tegen elkaar gedaan. Brand-Korstius beschuldigt Van Dam van seksueel misbruik... en Van Dam zegt dat er sprake is van smaad en laster. Volgens het OM is er in beide gevallen te weinig bewijs voor een rechtszaak. Het Israëlische parlement heeft een wet aangenomen waarin Israël wordt gedefinieerd als een staat van de Joodse natie met Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad. De uitbreiding van Joodse nederzettingen is in de wet opgenomen als een kwestie van nationaal belang. het Arabisch, dat door een vijfde van de bevolking wordt gesproken, is niet langer een officiële taal, maar krijgt een speciale status. Premier Netanyahu spreekt van een historisch moment de Arabisch-Israëlische partij in Israël is tegen. Een parlementariër zei dat hij zijn kinderen nu moet uitleggen... dat het land niet langer wil dat ze hier zijn. In wijk bij Duurstede heeft de politie geschoten op een auto. De man reed bij een controle in op agenten... waarna een agent een schot loste richting de banden van de auto. De man wist op hoge snelheid te ontsnappen... en de politie in wijk bij Duurstede is nog op zoek naar hem. Unilever heeft in het eerste halfjaar de omzet en de winst zien dalen. Kwam door de ongunstige wisselkoersen. De omzet daalde 5 en de netto winst kwam 80 miljoen euro lager uit op 3,2 miljard euro. Unilever rekent voor de tweede helft van het jaar wel op een omzetgroei. En vanwege het droge en warme weer neemt het aantal meldingen over tekenbeten af. Volgens het RIVM verstoppen teken zich dieper in de bodem om uitdroging te voorkomen. Daardoor was het aantal meldingen van tekenbeten de afgelopen twee weken bijna twee derde lager dan dezelfde periode in voorgaande jaren. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 23 tot lokaal 30 graden.